Nu is het luchtruim veilig genoeg om ook s'nachts te vliegen. De KLM doet dat vannacht nog niet, omdat zulke vluchten moeten worden voorbereid. Vandaag voerde de KLM ongeveer de helft van het normale aantal lange afstandsvluchten uit. De komende dagen wordt dat aantal verder opgevoerd. De luchthaven Heathrow bij Londen gaat rond deze tijd weer volop draaien. En Air France wil morgen alle verre vluchten uitvoeren. Volgens Schiphol duurt het nog een paar dagen voordat het vliegverkeer volledig is hervat. Een tbs'er op verlof heeft in de HEMA in Uden een vrouw van 61 neergestoken. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Ze is niet in levensgevaar. De TBS'er van 49 kon snel na de steekpartij worden opgepakt door de politie die in de buurt was. Vermoedelijk was de vrouw een willekeurig slachtoffer van de TBS'er die in een kliniek zat in de Brabantse plaats Zeeland. In de bossen bij Hoogsoeren heeft een grote brand gewoed. Er is zo'n 40 hectare bos verloren gegaan. De brand is inmiddels onder controle en de brandweer is aan het nablussen. Vanmiddag woeden ook al heidebranden in onder meer het Limburgse Baaksem en in de buurt van Bergen-op-Zoom. In de halve finale van de Champions League heeft Internationale de eerste wedstrijd tegen Barcelona gewonnen met 3-1. In Milaan zette Pedro de Spanjaarden na 19 minuten op voorsprong. Maar door doelpunten van Snijder en Maicon kwam Inter voor rust al op 2-1. Milito maakte er in de 61ste minuut 3-1 van. Volgende week woensdag is de return in Barcelona. Het weer, vannacht vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt een graad of drie. Morgen ook weer in het noorden kans op buien.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 Now we're standing alive with the king on fire, king on drive on the Japanese bucket. We're standing alive with the king on fire, king on drive on the Japanese bucket. What's the matter with me? What's the matter with me?